Eens gingen de vaderen hem voor, langs het onzichtbare spoor. Dat leidt naar de erg van de grote, van wie ook jij bent ontsproten. Baba, baba, baba, je houdt je vast als een staart. En dat is je alles waard. Ba ba ba ba ba ba bie en ba ba boom. zul je weten waarom je aan zo'n staart zat. En eens zul je dan ontdekken dat ze aan jouw staart zullen trekken. Baba, baba, baba, bie en baba, bo.